na het instorten van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar vorig jaar augustus. Eerder bleek al dat lasverbindingen zwak waren. En de wethouder schrok toen al flink van het eerste onderzoek. We zijn natuurlijk aan een ramp eh, ontsnapt. Nu blijken er toch eh, meerdere uh, eh, lasverbindingen te zijn in het stadion op meerdere plekken onveilig. In een vervolgonderzoek ziet de onderzoeksraad dat het stadion tussentijds niet is gecheckt. En dat zou wel verplicht moeten worden voor grote gebouwen waar publiek in kan. Want volgens de onderzoekers zijn er de afgelopen 20 jaar bij zeker 60 gebouwen flinke gebreken aan de constructie gevonden. Een man is tegen het hek van het kantoor van de Duitse bondskanselier Merkel aangebeukt. Hij is opgepakt. Schade valt mee, ziet correspondent Judith van der Hulsbeek. Het hek, daar zit een heel klein deukje in. En ze hebben de auto nu van het hek weggereden. En daar zit aan de voorkant zitten wat kleine krasjes. Maar je kunt wel zien dat het in ieder geval geen grote crash is geweest. De auto van de man stond vol teksten. Hij zou niet blij zijn met de coronamaatregelen. De politie gaat niet uit van een aanslag. Nog een voetbalclub ruilt de kunstgrasmat in voor een echte grasmat. Roda JC in Kerkrade gaat de boel vervangen. Eerder gooide ADO Den Haag, Pek Zwolle en VVV Venlo het nepgras al uit de stadions. Rommels, rommels, rommels. Altijd als die vervelende Bassie en Adriaan erbij zijn, gaat er iets fout. Nou, de baron krijgt geld van Bassie en Adriaan deze keer. Ze moeten hem en een paar andere acteurs die meededen aan de televisieseries 15.000 euro betalen, heeft de rechter bepaald. Zaak speelt al jaren. De baron en vijf andere tegenspelers vonden dat ze veel te, veel te weinig kregen van de verkoop van video's en dvd's. In 2014 zei een rechter trouwens ook al dat er betaald moest worden, maar daar waren de clown en de acrobaten niet mee eens. En daarom kwam er opnieuw een rechtszaak. De grote winnaar, ik. De baron, de grote verliezers, Bassie en Adria.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 Il m'a Oh rendu bête, bête, bête, bête. J'suis tombé la première, merde, merde. Il m'a rendu bête, bête, bête, bête. J'suis tombé la première, merde, merde. Chacal t'a bien Kuma, mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, lol. Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipo Oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première. Merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première.